De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft er onderzoek naar gedaan. Het is een noodlottig ongeval. Het is echt een combinatie van factoren. Er is te snel gevaren en ehm, de communicatie is onduidelijk geweest. Maar ook de wetgeving en de onduidelijkheid over de kleine passagiersboten kan verbeterd worden. Afgelopen zomer maakt het OM al bekend twee schippers te gaan vervolgen vanwege het bootongeluk. Zij worden verdacht van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De politie heeft meerdere Telegram-kanalen voor de handel in illegaal vuurwerk offline gehaald. Het zou volgens de politie gaan om vier groepen met daarin zo'n 9000 mensen. In die Telegram-groepen werd, eh, werd, gehandeld. We hebben toegang gekregen tot die groepen. En op het moment dat we die hadden, hebben we de, eh, nou ja, de leden daarvan gewaarschuwd... en daarna de groepen op, eh, offline gehaald. De politie onderzoekt nog waar de mensen in de groep hun vuurwerk hebben bewaard. Er is één verdachte, een minderjarige jongen uit Friesland... die de Telegram-kanalen beheerde. Hij wordt binnenkort verhoord. En de Sint is het land uit en dus halen veel mensen vandaag een kerstboom in huis. Maar ja, wat neem je dan? Een echte boom of een neppe. Deze milieuorganisatie zocht uit wat het beste is. En dat is nog niet makkelijk. De kunstkerstboom die kost meer, heeft, maakt meer impact in de productie. Maar daar doe je weer veel langer mee. De dus dat wordt opgeheven op die manier. Het belangrijkste voor allebei de bomen is eigenlijk... doe er zo lang mogelijk mee en haal ze van dichtbij. Het allerbeste is een adoptieboom met kluit... die over een paar weken weer terug de grond in kan. Ook daarvoor geldt dat je er niet te ver voor moet rijden. Oh, en nog een duurzame kersttip. Haal ledlampjes in huis als je dat nog niet had, want die verbruiken veel minder stroom dan ouderwetse. Het weer. In het westen, midden en zuiden is er regelmatig zon. Ook af en toe een bui. En in het oosten valt wat motregen. Het is 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Morgen droog, af en toe zon en een graad of 4. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Meteen dacht ik aan zijn samenwerking met Debbie. En dat is voor mij de aanleiding om deze aflevering te vullen met muziek van hen. Te beginnen met Debbie. Pseudoniem van Ria Schildmeijer was een Nederlandse zangeres met een hees stemgeluid, die in 1967 debuteerde. In 1972 startte zijn solo-carrière en scoorde ze enkele hits, waaronder Everybody Joying Hands, waarmee ik begon. Angelino en Save the Last Dance for Me. Oscar Harris is van Surinaamse afkomst. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en werd bekend met zijn band de Twinkle Stars. In de jaren 70 en 80 had hij een aantal hits op de Nederlandse hitlijsten. Waaronder Soldier's Prayer, Try a Little Love en Song for the Children. woke up in the middle of the night and I heard my buddy crying. I bent over and looked to his side and I heard, I heard him praying and he said, Wait for me. steal your love from me. And I would like to lend your ears while I dry my tears. And you don't have to pity me but the same thing that happened to me myself. I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen, try a little love is what Mama used to say. Son, try. aanbevolen. Tussen 1981 en 1983 werkte Debbie samen met Oscar Harris en brachten ze het album It Takes Two uit. Storybook Children en Walk Right Back horen we van hen. You've got your world, and I've got mine, and it's a shame grown up Triple Play. Triple Play. Een greep uit het verleden. Jamaica Farewell kennen we allemaal van Harry Belafonte.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 so kind and so true. Ever since I met you, show me your sweet tender smile. Linger with me for. Harris sluit het blokje af met zijn vertolking van Let It Be. I would like to take a little of your precious time right now and tell you something that I would like to say to my baby. I bless the day I found you. I would like to stay around you. And so I beg you Let it be me Long seven from one If you must cling to someone Now and forever rain. Each time we meet, love, I found complete love. Without your sweet love, girl, what would life? and forever. you love me only and that you'll always let it be me. I just want, I just want you to let it be me. de jaren 80 probeerde Dries Holte zijn successen met Rosie te herhalen door samen te gaan werken met Debbie. Ze namen een album op zonder veel succes. Give a Little Bit, Crying Time en Tears on My Pillow zijn daarvan afkomstig. waar de nostalgie van afdruipt. hundred never forget, I never forget that you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Aan het slot van deze aflevering kom ik nog terug op Oscar en Debbie. Breaking Up is Hard to Do is een prima afsluiter. Down, down, down. Come on, come on, down, They say that breaking up is hard to do.